Het Openbaar Ministerie is trots dat er nu een uitspraak is. Al was het wel een zwaar proces, vertelt de persrechter. Het gegeven is dat er erg veel incidenten rondom dit proces hebben plaatsgevonden. Zo zijn er drie moorden gepleegd, hangende het proces... Eh, die allemaal te maken lijken te hebben met de getuigenverklaringen van de kroongetuigen. dan bedoelt hij onder meer de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij was vertrouwenspersoon van die kroongetuigen. De baas van de NS hoopt dat de politiek ingrijpt om te voorkomen dat treinkaartjes te duur worden. Sinds corona verdient het bedrijf veel minder dan dat ze moeten uitgeven om alle treinen te laten rijden. En daarom dreigen de kaartjes volgend jaar flink duurder te worden. Er moet dus geld bij, zegt de baas. 1 januari 2025 hebben we weer een financieel probleem. Dus we hopen de komende maanden nog met de politiek tot, tot een afspraak te komen daarover. Om dat eh, te hoge prijsstijgingen te voorkomen. NS draaide vorig jaar een verlies van bijna 200 miljoen euro. Er gaan na corona dus nog steeds minder mensen met de trein. Ook hebben ze veel last gehad van werk op het spoor en zijn personeelstekorten gestegen. En als Ajax aan het einde van het seizoen play-offs om Europees voetbal moet spelen... kunnen de Amsterdammers niet in hun eigen Johan Cruijff Arena terecht. Het komt allemaal door dit amazing festijn. We gaan er gezellig inhaken en meedijnen. Oftewel, Toppers 2022 is officieel! Ja, eind mei staan daar concerten van de toppers geprogrammeerd en die kunnen niet worden verplaatst. Met de huidige stand moet Ajax aan het einde van het eredivisie-seizoen de play-offs spelen. Die extra wedstrijden voor een Europees ticket zouden dan dus in een ander stadion moeten worden gevoetbald. Het weer, het is droog, veel zon. In het oosten valt het wat tegen, daar hangen wat wolken. Graadje of 8 op dit moment. Vannacht kan het wat gaan vriezen, vooral landinwaarts. Morgen krijgen we een droge dag, wel veel wolken bij een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn helaas nog altijd een paar bijzonderheden te melden. Allereerst een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Het ging bij Osdorp, de rechterrijstrook is dicht. Vanaf Zeeburg 20 minuten file rijden. Verder nog de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Badhoevedorp 10 minuten file rijden.